met een kater en snelle jongens doen het even hup. Postbodes doen het in de gleuf en pedofielen doen het op hun knieën. De meeste trio's doen het met z'n drieën en tegenleggers doen het zwassend aan Macrobioten doen het onbespoten en homofielen doen het met hun poten en keukenmeiden doen het met gegil. Kampeerders doen het in een tent, gemengde koren doen het met z'n allen en jeu de boelers doen het met hun ballen en dameskappers doen het permanent.

tast. Maagden stellen het nog even uit. Ex-katholieken doen het zonder Rome. En Popiopi doet het in zijn dromen. En ik, ik doe het als ik fluit.